Correspondent Miral de Bruyne. Hij vreesde dus te worden opgepakt zoals andere oppositieleiders. Daarom heeft Nederland hem dus aangeboden om in onze ambassade te verblijven. Eh, maar begin deze maand werd dus duidelijk dat hij het liefst het land helemaal zou willen verlaten. En de laatste dagen zou hij dan ook in de residentie van de Spaanse ambassade ambassadeur hebben doorgebracht. Vannacht heeft González Venezuela verlaten en politiek asiel gekregen in Spanje. González wordt, in de Venezolaanse, wordt door de Venezolaanse president Maduro beschuldigd van opruiming en samenswering. Omdat hij claimt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en niet Maduro. Veel landen, waaronder de EU en Amerika, erkennen de officiële uitslag niet. In Vlaardingen bij Rotterdam is deze ochtend een explosief afgegaan bij een woning. Niemand raakte gewond, maar de voordeur is wel flink beschadigd. De politie doet nog onderzoek. En bij Maasluis, in diezelfde regio, is een vissersbootje met mensen aan boord bijna gezonken. De boot zou eerder tegen iets zijn aangevaren, waardoor er een scheur ontstond in de romp. De boot liep snel vol met water, maar de opvarenden wisten nog wel de, op tijd de kant te bereiken. Het bootje is inmiddels uit het water getakeld. In Baarn, bij Utrecht, hebben ze iets nieuws. Een peukenzuiger. Ja, je hoort het goed. Dat is een stofzuiger die je op je rug draagt. En daarmee gaan vrijwilligers de straat op om inderdaad peuken op te zuigen. Een clubje vrijwilligers gaat elke zondag de straat op. En dat levert in een uurtje zuigen al zo'n 30 kilo op. Ja, dat gaat veel sneller en makkelijker. Ik heb al geprobeerd met een, eh, een bakpincet wat ik bij de kringloop heb gehaald. Dat gaat iets makkelijker, maar je moet wel weer bukken. En de vrijwilligers hebben ook nog een boodschap. Het gaat om die bewustwording. Als je eenmaal weet dat het zo slecht is voor de natuur en voor het milieu... neem ze dan mee of gooi ze weg waar het hoort. Ik bedoel, zo, zo simpel kan het zijn. Dan krijg je nog het weer. De laatste buien trekken naar het noorden. Verder hebben we zon en wolkenvelden vandaag. Het wordt 22 graden. En vanavond weer kans op regen. ZFM, verkeersupdate.